fijne dagen en een voorspoedige start. Kluuk met het NOS-journaal. Het waterpeil in grote rivieren wordt iets minder hoog dan Rijkswaterstaat eerder verwachtte. Vandaag bereikte de Rijn bij Lobit een maximale stand van 13,99 meter boven NAP. Er was gerekend op 14,45 meter. Voor zondag verwacht Rijkswaterstaat de hoogste stand van 14,10 meter. Na nieuwjaarsdag is een nieuwe stijging niet uitgesloten, omdat het water in Zuid-Duitsland weer stijgt. De haven van Rotterdam heeft een recordjaar achter de rug. Er werd 442 miljoen ton goederen overgeslagen, een groei van 1,7 procent. Die groei was vooral te danken aan olie en olieproducten. Zo werd er meer olie uit Rusland via Rotterdam verscheept naar Azië. Volgens topman Smits wordt Rotterdam steeds meer een draaipunt in de wereldhandel. Het havenbedrijf verwacht voor volgend jaar een groei van ongeveer 2 procent. Staatsloten die eindigen op het cijfer 9 leveren het meeste geld op bij de oudejaarsloterij. Het eindcijfer 2 was afgelopen oudejaarstrekkingen het minst lucratief. Het eindcijfer 7 is het populairst onder de lotenkopers. Dat cijfer wordt anderhalf keer zo vaak verkocht als de 9. De staatsloterij benadrukt dat de verschillen op toeval berusten... en dat elk eindcijfer evenveel kans heeft op de hoofdprijs. De meeste mensen kiezen volgens de loterij zelf hun favoriete eindcijfer... bijvoorbeeld omdat het hun geluksgetal is. De beursgorilla heeft voor de twaalfde keer in 13 jaar beter gepresteerd dan de AEX-index. De door gorilla Jacco Lukraak gekozen aandelen zijn dit jaar 12% in waarde gestegen. De AIX maakte ongeveer 10% winst, zegt de financiële website beursgorilla.nl. Om 7 uur vanochtend is de verkoop begonnen van consumentenvuurwerk. De Belangenvereniging schat dat er voor 75 miljoen euro aan vuurwerk verkocht zal worden. Dat is 5 miljoen meer dan vorig jaar. Vuurwerk verkopen mag alleen tijdens de laatste drie dagen van het jaar, maar als er zoals nu een zondag bij zit, begint de verkoop een dag eerder. Het afsteken van vuurwerk mag alleen op Oudjaarsdag van 10 uur s ochtends tot 2 uur s'nachts.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 Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had. Dear sadness was all we shared. We were scared this affair would lead our love into something. 106.9 ZFN It's another pure gray morning.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 tell. Well, it's bullshit, and you know it so well. En stuur jullie allemaal fijn.